en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte naar schatting 34 miljoen. Q-koorts is een infectieziekte die vooral door geiten en schapen op mensen kan worden overgedragen. De uitbraak begon in 2007 en was vorig jaar onder controle. Duizenden mensen werden ziek, zeker 19 patiënten overleden. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. En ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf vanavond aan dat dat anders had gemoeten... en het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee. De Saoedische vrouw, die was veroordeeld tot tien zweepslagen omdat ze een auto bestuurde, wordt niet bestraft. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft de straf herroepen. Dinsdag werd de vrouw door een rechtbank in Jeddah schuldig bevonden aan overtreding van het verbod op autorijden. Dat verbod staat niet in de wet, maar het wordt gezien als een religieuze regel. De laatste maanden hebben saudische vrouwen herhaaldelijk tegen het verbod geprotesteerd. Maandag beloofde koning Abdullah dat vrouwen in saudi arabië meer rechten krijgen. Zo mogen ze in 2015 aan verkiezingen deelnemen.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 walking over the fields I have been used to know, places we than I wait to see you again in my dreams. Now don't you wake me up. I don't wanna go nowhere. I can wait for us till your years to come too soon. I know I never get the chance. the things I've never seen. But I keep waiting for the night. I close my eyes and hope you find me sleeping. Cause in my dream, we can spend a little time together. heeft een fraai album gemaakt met vrije liederen daarop. En dan heb ik het over eh, James Morrison. De titel van die cd is The Awakening en ik liet je luisteren naar In My Dreams. Goedenacht allemaal. Dit wordt de nacht anders het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur. materie in, ook eigen opname. Het leukste uit Spijkers met Koppen. Dat is wat je straks tussen 4 en 5 mag verwachten. Maar ik heb al een voorproefje voor je. Zo eh, rond de klok van kwart voor drie uit dat Spijkers met Koppen. En verder ook nog de eigen opname uit het ware archief van Within Temptation... en uit het archief van Met het oog op morgen komt... Een opname van de Vlaamse zangeres Hannelore Bedert. dan heb ik het alleen nog maar over de dingen die we gaan beluisteren tot de klok van drie uur.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 Band ook klinken als ze nagenoeg uitgekleed zijn. En zo klonken ze op 14 februari jongsleden in het eh, programma van Giel Beelen op de vroege ochtend op 3FM. Je hoorde de stem van Sharon den Adel. En Sharon den Adel die, eh, is zangeres van Within Temptation. De band die vanavond stond in een uitverkocht Paradiso en... Vanavond, dat wil zeggen afgelopen avond en vanavond dat is dus, uh, dan hebben we het alweer over donderdagavond. Staat ze ook in datzelfde Paradiso voor een eh, uitverkochte zaal. En morgenavond, dan hebben we er weer voor vrijdagavond... dan eh, is het gezelschap aanwezig in de Oosterport in Groningen. Ook dan is de boel weer uitverkocht. En als dat allemaal achter de rug is, dan gaan ze de koffers pakken... want de komende weken dan is het gezelschap in Frankrijk. Sharon den Adel met de mannen van Within Temptation. but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. 1961. Don en Phil Everly, de Everly Brothers, heeft, eh, wel, de Everly Brothers zijn ze zongen Temptations. Een nummer dat in 1933 al werd geschreven. En de song die eh, werd in 1952 gebruikt in de film eh, Singing in the Rain. En later ook nog eens een keer in een musical. Maar in ieder geval in 1933 werd het al geschreven als een easy listening nummer. Maar hier dan met nog ook een rol arrangement Don en Phil Everly. Leven nog steeds trouwens. En daarvoor hoorde je dan de Temptations ehm, met Ain't Too Proud To Back. En dat was dan weer eh, Motown. Muziek die kwam uit 1966. Uit de archieven van het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen is dit. De Vlaamse zangeres Hannelore Bedert. 4 juni jongsleden was zij daar te gast. En zong onder een dit fraaie koffie. Hannelore Bedert. Je giet melk in mijn koffie Ik zeg ik drink mijn koffie zwart. Je weet niet hoe te reageren. En dat is nieuw. Je zegt, je zijt veranderd. Ik zeg, dat is normaal de allerschoonste wending aan het eind van het verhaal. Geroerd wat in mijn koffie. Gezegd, het is als water bij de wijn. Ik denk, ik doe echt moeite. hier eigenlijk niet meer zijn. Zie uw vingers zijn al geel van te veel aan sigaretten. Zie ons hier nu zitten, zie ons hier. heb ik het uitgesteld. Er waren niet veel anderen meer over. De laatste keer dat ik heb geteld. Gezegd, er is precies een misverstand ontstaan. Ik zeg dat de meeste dingen simpelweg over. je zingt uit een toon. Ik ben uw lied al lang vergeten. Je zegt, je zijt leeg van binnen. Ik zeg, dat is hard. Ik zeg dat de koffie wel oké is. Ook al drink ik hem liever Anne Annalore Bedert, zoals 4 eh, juni jongsleden klonk... in het Radio 1-programma met het oog op morgen. Lore Bedert met Koffie, een van de eigen gemaakte liedjes. ze heeft een hele drukke agenda, want ze treedt eh, de komende maanden op... voornamelijk in Vlaanderen, maar er zijn ook optredens in Nederland gepland. Maar dan hebben we het alweer over 2012 optredens... die onder andere zullen plaatsvinden in Breda, Dronten, Leidschendam, Os en Heerlen. Maar daar waar het gaat om de optredens in Vlaanderen, die zijn niet zo ver van de grens af. Wat te denken bijvoorbeeld van 5 oktober in Antwerpen, eh, 12 oktober in Hasselt en 13 oktober in Gent. En dan is er nog een eh, optreden in uh, Bielsen, dat is in de buurt van Maastricht, 21 oktober. Nou, dat is ook leuk om daar eens een keer in het buitenland... waar ze ook Nederlands spreken, een concert te gaan bezoeken. Dat eh, heb ik al eens een keer gedaan van een Vlaamse artiest... Um, Hugo Bel, uh, Belcanto, Guido Belcanto moet ik zeggen. Eh, ja, dat is toch net even anders dan wanneer je in Nederland bent. Heel gezellig dat, inderdaad. Maar misschien is het dan een aanrader als je toch in de buurt van de, eh, de Belgische grens woont... om daar eens een keer te gaan kijken naar een van de optredens van Hannelore Bedert. के धागे से दिल को जोड़ा है सत्य के दामन को यू न छोड़ो If you wanna be with a friends with a true ooh. sleep just to ride in a beamer. Big gangzilla, me no like petty thief, and me no like stealer. Tell the trick car dealer. The truth is, I win a woulda like me a snack. When me no like boy, we a deep out a pack to elevate themselves in a the social bracket. Super to the heavy fire, big pocket. Tell them to stop it. Stop your head, put your new. Never chat with your inner voice, talk with true. Stop the bed, I have some food. Here's a wake up call, I hope you. Stop your man. Just Stone, Dave Stewart en Damian Marley. Dat zijn de grote namen die meewerken aan het project Super Heavy. Minder bekend is de naam van A.R. Rahman, producer uit India. En zijn invloed is te horen in het nummer dat ik je net liet horen van Super Heavy. Satya Meva Yagdade. Of zoiets. Allemaal in het Indiaas, maar wel mooi gedaan hoor. Deze jongens gaan ook weer toeren. Niet dit jaar, maar wel volgend jaar. Wie weet komen ze wel naar Pinkpop. Je weet maar nooit. Hier is Radiohead. Ah. 1997 Radiohead met de stem van Tom York. En die Tom York die heeft naast Radiohead ook nog een andere hobby... namelijk die Anthems for Peace. Dat is een samenwerkingsproject Waaraan ook bassist Flea van de Red Hot Chili Peppers meedoet... en producer Nigel, Nigel Godrich. En wat die muzikaal bij elkaar gedaan hebben... dat gaan we ook binnenkort eh, vernemen. Het debuutalbum zal over een aantal maanden verschenen van dit gezelschap. Anthems for Peace. En zoals ik al zei, Radiohead gaat eh, volgend jaar uh, toeren. Niet dat ze... elke dag op een podium staan. Ze willen in ieder geval rustig aandoen het idee is dat ze zo nu en dan zullen optreden volgend jaar. Nou, we zijn benieuwd. Het zal eh, in ieder geval weer na een tijdje zijn... dat we ze op de podia zullen zien staan. Radiohead, van het meest recente optreden... dat was een uh, verrassingsoptreden op eh, Glastonbury afgelopen zomer. Jacques die heeft er een tijdje rustig aangedaan. gedaan. Eh, want er moest een baby <laughs> gebaard worden. Dat is ook een reden om eventjes eh, in de luwte te gaan zitten. En verder was ze eh, afgelopen jaren ook bezig met de voorbereidingen voor een nieuw album. En een van de songs die op dat album komt te staan... heeft ze onlangs bij een festival laten horen. A Place of My Own is de titel van die song. Maar ik liet je nog even een oude succes van de horen van eh, zo'n eh, drie jaar geleden alweer zo'n beetje. Empire of State, Alicia Keys, die je dus kon beluisteren. Afgelopen zaterdag tussen 12 en 2 Radio 2... dan is het altijd weer feest, dan is het altijd weer lachen... met Spijkers met Koppen, maar ook tijd... Spijkers met Koppen, maar er is ook tijd voor eh, serieuze gesprekken. In ieder geval, in de nacht klinkt anders... hoor je altijd het leukste uit Spijkers met Koppen... Tussen 4 en 5. En was een klein voorproefje hoor je in dit uur. zijn de sterke vakbond, wij zijn de FNV volkomen eensgezind. Nou ja, niet echt, maar het gaat om het idee. We moeten hoe dan ook dus tot ons 67ste door. Daar zijn we erg tegen, maar ook wel een klein beetje voor. Mits je eerder kan stoppen, vooral bij een zwaar beroep. Eh, tenzij je zelf meebetaalt, dan val je in een andere groep. Eh, van onze 19 bonden zijn uiteindelijk 17 voor. Maar die twee tegen zijn wel het grootste, maar dat is dan maar even zo hoor. Het ene kamp wil dit, het andere kamp wil dat en dat dan hebben we het gekke henkiekamp niet eens gehad. We hebben toch in korte tijd behoorlijk veel bereikt. Als je het met de Belgische formatie vergelijkt. Wij zijn van de vakbond, de FNV. We zeggen soms ja en af en toe voorzichtig nee. En samen strijden wij voor uw pensioen. En dat zullen we met wat mitsen en maren en kleine bezwaren de komende jaren ook doen. En door het blijven zeiken aan Henkie Kamp zijn kop... Hebben we meer gekregen dankzij Agnes? Nou, meer dankzij Job. Ja goed, maar hoe dan ook, we moeten het maar accepteren dus. Leven onze voorzitter Agnes Jongerius. En niet iedereen is daar blij mee, maar dat maakt niet uit. Verraders! Ook, ook al maakt de tegenstand soms best wel veel geluid. FNV, fucking nazi-verraders. Nou ja. nou ja, goed. Eh, nou, eh, ja, dat zijn FNV-bondgenoten, die maken veel kabaal. Die moet je gewoon negeren. We zijn heel eensgezind, ook al doen we soms wat stoer. En we vinden Agnes Jongerius echt allemaal een hoer. Slash een held, door alle wat niet van toepassing is. We zijn van de vakbond, de FNV. De NSB! We zeggen soms ja en af en toe voorzichtig nee. Ja goed. En samen strijden wij voor uw pensioen. Fucking Nee, Nee, nee, nee, nee, nee. De F die staat voor fiets. De N die staat voor niets en de V die staat voor vrolijk en gezellig of zoiets. Eh, we zijn van de vakbond, de NSB, de FNV. zeggen soms ja en af en toe voorzichtig nee. Ja, nou en samen strijden wij voor uw pensioen. En dat zullen we met wat missen en maar en kleine bezwaren... met heel veel gevaren de rust niet bewaren de komende jaren nog doen. Maar mensen, kom geen nood, de stress die is zo groot. Dus als we doorgaan zo, dan zijn we voor ons pensioen al dood. Van afgelopen zaterdag uit Spijkers met Koppen het eh, cabaret. En het cabaret bracht het uh, eh, FNV vakbondslied straks. En dan zitten we alweer uh, twee uur verder in de uitzending tussen vier en vijf. Nog een cabaretfragment en dan ook de columns van Wim Daniels en Martijn Koning... van afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Dit is Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1. Ik laat je nu luisteren naar Slow Down. you home, baby, after school. Carry your books home too. But now you got a boyfriend yeah. down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, moving way too fast. You gotta give me little loving, give me little loving. If you want our love to last. George en Ringo uit het eh, begin van de maand juni 1964. Toen werd dit fruis opgenomen, eh, Slow Down. En daarvoor Slow Down van eh, een band die afkomstig is uit Newcastle. Smooth en Terrell, zo weten ze. Smooth en Terrell en hun Slow Down is dus van uh, heel recent. En daarvoor had je dan weer een Slow Down uit Manchester... En dat kwam dan uit de jaren 70, 1973. Toen hadden ze daar een hit mee. De band Shabby Tiger, die hun naam ontleende aan een eh, tv-serie... die in de jaren 70, in begin jaren 70, door de Britse commerciële tv werd uitgezonden. Drie keer de Down hier bij De Nacht Klinkt Anders, de vader op Radio 1. Zo dadelijk het nieuws met Jan van der Putten. En daarna hoor je de nieuwe single, of wat heet nieuwe single? Een nieuw nummer van mm, Wouter Hamel van zijn nieuwe album... Dit is de Leisure Society. you could keep me talking as long as you want Your world is a cage built to keep you from harm. I was deaf, dumb, and blind until you came along. But you could keep me talking as long as you want. You could keep me talking, keep me talking, keep me talking. You could keep me talking, keep me talking, keep me talking. You could keep me talking, keep me talking, keep me talking. You could keep me talking, keep me talking. me talking, keep me talking, keep me talking. You could keep me talking, keep me talking. talking, keep talking. You could keep me talking, keep me talking, keep me talking. You could keep me talking, keep me talking, keep me talking. The winter trace keeps me penalty. I just fiddle with changes.